Gert Kluk met het NOS-journaal. Bij incidenten in het uitgaansgebied in het centrum van Rotterdam... zijn vannacht twee agenten gewond geraakt. Eén agent brak zijn hand, de schouder van de andere agent raakte uit de kom. Er werden in totaal 13 mensen aangehouden. De agent die zijn hand brak had geprobeerd een ruzie tussen twee dronken mannen te sussen. De andere agent raakte gewond bij een café-ruzie toen een man zich verzette tegen zijn arrestatie. Zwitserland houdt vandaag een referendum over een wet die het strafbaar maakt... om mensen vanwege hun seksuele voorkeur of identiteit te discrimineren. De wet werd ruim een jaar geleden aangenomen door het parlement... maar tegenstanders haalden genoeg handtekeningen op om een volksraadpleging te organiseren. Het is in Zwitserland verboden om mensen te discrimineren op basis van ras en religie... en de LHBTI-gemeenschap hoopt nu dezelfde bescherming te krijgen. Tegenstanders zeggen dat de maatregel leidt tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting. In het hele land geldt vandaag code oranje vanwege de naderende storm. Sportwedstrijden en andere evenementen zijn afgelast... en vluchten en veerdiensten zijn geschrapt. De treinen rijden volgens het boekje... maar de dienstregeling kan zo nodig worden aangepast... zeggen ProRail en de NS. Een 21-jarige Rotterdammer is gisteravond aangehouden... in de metro van Rotterdam naar Den Haag... nadat medepassagiers hadden gezien dat hij een vuurwapen bij zich had. De metro werd stilgezet bij station Westpolder in Berkel en Roderijs. Volgens de politie was het niet moeilijk om de man in de boeien te slaan... omdat hij lag te slapen. Het wapen is in beslag genomen. Het weer vanochtend neemt de wind snel toe in kracht... met vanmiddag aan zee een zuidwester storm. Eerst in het westen en noorden zware windstoten... later ook in de rest van het land. Verder gaat het van het westen regenen. Vooral vanmiddag en vanavond zijn zeer zware windstoten mogelijk... vooral tijdens stevige buien.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 En vanuit de gemeente heel veel dank voor al die vrijwilligers die zich elke dag weer inzetten om al die mooie programma's te maken. Ik wens jullie een geweldige uitzending op 9 februari en ik kom zeker even langs. Hey CFM, dit is David Molenburg. Oberale, hier de dadelijk de bellen. Goedemorgen luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz op deze gedenkwaardige 9 februari 2020. De dag dat ZFM zijn 30ste verjaardag viert. Vandaar ook de felicitaties van burgemeester David Molenburg. En draaide ik erachteraan... Uh, For He's a Jolly Good Fellow... door Leonard Feather en zijn Dixieland Band... We hebben weer een mooi aantal nummers voor u klaarstaan. En eh, in, we blijven nog even in de verjaardagsfeer. Eh, en we gaan luisteren naar June Christie. Begeleid door het Joe Castro Quartet. Met het nummer Baby's Birthday Party. Come on and whirl, take a twirl. Plenty sweets, plenty treats. It's a gay, happy day. Cause everybody's feeling fine and dandy. Dainty little flowers are nodding away the hours and sending the summer showers home. This is baby's birthday party day. Everyone's invited, the neighborhood's so excited, they're coming with such delighted smiles. This is baby's birthday party day. Across the garden, land and sky are swinging. All the fancy paper bells Come the clowns and trick magicians, the dancers are in position, and soon we will hear musicians play. This is baby's birthday party day. Pass every glass, here's a toast to the host, and a cheer that we're here, cause everybody down there, spoons and balloons paper hats, cotton cats, lot of choice, lot of noise. Cause everybody's feeling fine and dandy. Baby's blowing the band up loud and louder. With TNT and JAZZ powder. Come on and whirl, take a twirl. Plenty sweets, plenty treats it's a gay, happy day, cause everybody's feeling fine and dandy. No one's on a diet and no one can order quiet. The hullabaloo's a riot now. This is baby's birthday party day. Fun is never waning, the speed of the hour is gaining, confetti and streamers raining down birthday party day. There are 50 games and 90 prizes. All the birthday cakes filled with surprises. Our darling baby's one year older and shaking a wicked shoulder, and everyone's got a shout, Hooray! This is baby's birthday party day. June Christie met Baby's Birthday Party. Genoeg nu even over verjaardagen. Eh, mijn naam is Jaap Funnekotter. Ik ben voor de komende twee uur uw muzikale gastheer. En we vervolgen ons programma met een opname van de Gene Harris Superband. Degene die eh, meer naar jazz, ZFM Jazz luisteren... weten dat ik een grote fan ben van eh, deze pianist... die meestal in een bezetting van een man of vier speelt. Maar hier leidt hij zijn superband... waar hij een world tour ook mee heeft gemaakt in 1990. En de opname die we nu gaan draaien... Eh, die is ook gemaakt eh, op 18 oktober 1990... in Studio 301 in Sydney, Australië. Een prachtige band met een eh, mooie ritmesectie. Ray Brown op bas, Kenny Burrell op gitaar, Harold Jones op drums... en uiteraard ook een hoop koper. Eh, het is nog een beetje vroeg en vandaar dat eh, u gaat luisteren naar het nummer... In the Wee Small Hours of the Morning. Come on met de welluidende klanken van Ray Brown op bas... sloten we het nummer In the Wee Small Hours of the Morning af. Een opname, zoals ik net al zei, uit 1990, het geboortejaar van ZFM. Dat geldt ook voor het volgende nummer. Eh, ook dat is opgenomen in 1990. Eh, we gaan luisteren naar de zangeres Dakota Staten... met een prachtige begeleiding, Hank Jones op piano... Jonah Jones op trompet en een orkest daarbij, gedirigeerd door Van Alexander. Het komt van de LP The Late Late Show en we gaan luisteren naar Give Me the Simple Life. the simple life. A cottage small is all I'm after, not one that's spacious and wide. A house that rings with joy and laughter, and the one you love inside. Some like the high road, I like the low road, free from care and strife. Sounds corny and seedy, but yes, indeed. Give me the simple life. van 18 mei 2017, gemaakt in Zwitserland in de stad Bern. Het gaat om een live concert van uh, twee jazzgiganten, Scott Hamilton en Jeff Hamilton, de tenorsaxofonist en de drummer, die met Tamir Hendelman op Yamaha keyboards een prachtig concert gaven in eh, Bern op die datum die ik noemde 18 mei 2017 alleen al vanwege de tekst dacht ik, eh, de titel van het nummer, eh, die wil ik graag draaien. Maar het is ook een prachtig stukje muziek met de nogal bijzondere titel Ballad for the Very Tired and Very Sad Lotus Eaters. Ballet ballad eh, was dat. Althans, dat vind ik. En ik hoop dat u er ook van genoten heeft. Het volgende nummer wat ik voor u heb klaarstaan... Eh, is ook weer van een aantal van die jazzgiganten. Uh, Tommy Flanagan, piano, bekend ook als begeleider jarenlang van Ella Fitzgerald... met gitarist Kenny Burrell. Kenny Burrell hoorde u dan net al als onderdeel van de Gene Harris Superband... maar hier speelt hij samen met Tommy Flanagan... met George Mraz op bas en Louis Nash op drums. Het is ook weer een opname uit 1990... Verjaard, eh, verjaarsjaar, oprichtingsjaar van ZFM. En bijzonder, het is een, eh, een LP, eh, Beyond the Bluebird... die in de tijd opgenomen is hier in Nederland... in Studio 44 in Monster. We gaan luisteren naar Tommy Flanagan met Kenny Burrell... Beyond the Bluebird. dat was Beyond the Bluebird van eh, de gelijknamige LP met Tommy Flanagan en Kenny Burrell. Het volgende nummer is van een pianist die u alle ongetwijfeld kent, John Lewis. We kennen John Lewis uiteraard eh, als eh, leider van het Modern Jazz Quartet... maar een aantal jaren geleden, om precies te zijn... op 29 november 1979... is hij de Studio des Champs-Élysées in Parijs ingedoken... op zijn eentje en maakte daar een LP genaamd Afternoon in Paris. Uh, een van de nummers, misschien wel een van de allerbekendste nummers... Eh, van eh, het Modern Jazz Quartet... maar hier solo gespeeld door John Lewis, is Django... Música jazzfans zullen ongetwijfeld dit nummer herkend hebben. Blues for Trombones, gespeeld door J.J. Johnson en Kay Winding. Van de LP, een van hun allereerste uit 1957 op het merk Savoy. <clears throat> en de LP heette gewoonweg J en K. Ze werden trouwens begeleid door eh, Billy Bauer op gitaar... Charlie Mingus op bas en Kenny Clark op drums. Even heel wat anders. Eh, ik ga u laten luisteren naar eh, een eh, nummer onder de titel Herb Ellis and Friends. Het is een opname van een live concert van 7 juli 1997... waar Herb Ellis samen met twee gitaarvrienden... Tel Farlow en Charlie Bird... met z'n drieën dus een prachtig nummer speelt, namelijk Georgia on My Mind. Ze worden daarbij begeleid door de broer van Charlie Bird, Joe Bird... en op drums Chuck Red. De gesproken introductie is van Charlie Bird. Luistert u de komende vier minuten naar Georgia on My Mind. But what, do you, what are you going to play instead? I'm play Georgia. on his mind. song. koffie om de, om de op de zondagochtend te, eh, te drinken. En dan eh, lekker van deze muziek te genieten. We gaan weer naar wat vocaals. We gaan luisteren naar de zangeres Helen Merrill. Eh, en op deze LP, genaamd The Feeling is Mutual... uit 1965, wordt Helen Merrill begeleid door niet de minste... Ted Jones op cornet... Jim Hall op gitaar, Ron Carter op bas en Arnie Wise op drums. We gaan luisteren naar de bekende standard It Don't Mean a Thing. En let u vooral bij de intro op, eh, op Ted Jones... Eh, die eh, daar een goede rol op zijn cornet speelt. En geniet van de mooie stem van Helen Merrill. It don't mean a thing if it ain't got that swing. sweetheart. Just give that. de piano op dit nummer van Helen Merrill werd bespeeld door Dick Katz. Die was ik nog vergeten te noemen. Eh, we gaan even naar een eh, trio van de lage landen. Eh, onze zuiderbuur Johan Clement, piano, ook veel opgetreden in de krocht... heb ik hier een nummer van klaar liggen van zijn cd On Request... waar die wordt begeleid door een aantal oude bekenden uh, eh, Weilen Erik Timmermans op bas... Frits Landersbergen op drums en Jeroen de Rijk op percussie. Van, nogmaals, zijn LP, eh, CD uit 2006 On Request... het nummer wat we ook in de eh, versie van Oscar Pietersen allemaal natuurlijk goed kennen... Wheatland. En dat was wat vuurwerk van het trio Johan Clement. Het is loopt tegen de klok van 11 en eh, we gaan dat eerste uur besluiten met Art Blakey en de Jazz Messengers van eh, de beroemde LP Monin uit 1958 eh, opgenomen door de alleskunner Rudy Van Gelder... die zoveel prachtige LP's van opname heeft voorzien. En dit is het nummer Along Came Betty geschreven door Benny Golson... die we ook horen op Sax, Lee Morgan op trompet... Bobby Timmons op piano, Jimmy Merritt op bas... en de meester Art Blakey op drums.